Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De coronapandemie grijpt momenteel het snelst om zich heen in Latijns-Amerika, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Mexico en Brazilië loopt het aantal nieuwe besmettingen en doden snel op. Ook in Peru, Chili en Ecuador neemt de druk op de IC's toe. De WHO maakt zich vooral zorgen om Brazilië. Daar zijn ruim 20.000 mensen overleden aan het virus en zijn 300.000 mensen besmet geraakt. President Bolsonaro voert campagne tegen gouverneurs die een strengere koers willen varen om de uitbraak in te dammen. Inburgeringsexamens en staatsexamens Nederlands als tweede taal worden vanaf 15 juni weer afgenomen. De laatste toetsen waren halverwege maart. De ministers Koolmees en Van Engelshoven willen de examens graag hervatten om te voorkomen dat wachttijden verder oplopen en kandidaten geleerde stof vergeten. Door de coronamaatregelen kunnen minder examens tegelijk worden afgenomen. Daarom gaan toetslocaties zo snel mogelijk open, ook in de avonduren en weekenden. De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden krijgt veel kritiek na een uitspraak in een populair radioprogramma. De democraat leek te suggereren dat zwarte Amerikanen die op Trump willen stemmen niet zwart zijn. In het programma The Breakfast Club, dat populair is onder zwarte Amerikanen, zei Biden... Als je niet weet of je voor mij bent of voor Trump, dan ben je niet zwart. Daarop volgde veel kritiek van zowel zwarte als witte Amerikanen. Achteraf zegt hij over zijn uitspraak dat hij niet zo arrogant had moeten zijn. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 12 graden. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen eerst wolkenvelden met in het westen zon. In de middag en avond lokaal een bui.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 Share your thoughts and tell the world at Pete Tong on Twitter. Hashtag All Gone Future Anthem. Still to come on the show, we'll be hearing some tracks from Taylor Bus's latest Beatport chart, and I'll have a very special guest hot mix from Undercat. All Gone Pete Tong. Jack and Inside My Head. Sampling an old Cuba Gooding tune that came out on London Records back in the day. Happiness is just around the bend. Expansions before that, Rebuke's mix of another classic, Move Your Body, and Jesse Perez and uh, Shanena on Defected. You're with me, Pete Tong. Still to come a guest mix from Undercap. but right now let's check out another Beatport chart this week from Taylor Bass. It's their Skywalking chart celebrating Mathame's latest release on their label Afterlife. Kicking off with track number two from that EP, the Tale of Us intro edit of Departure. some new tracks from Taylor Buss's Beatport chart, which celebrates the release of Mathame's Skywalking EP on their label Afterlife. Let's have another track from that EP, the title track from Mathame. Right here, right now on All Gone Pete Song. Enjoy. Chart, courtesy of Taylor Bus, Mathame from their new EP on Afterlife. The title track, Skywalking. Still to come, a very special guest hot mix from Undercat. Stand by, that's next. 30 minutes showcasing the best talents. This is the Hot Mix. And it's time to hand over to Undercat they are Luca and Elia, a duo hailing from Italy who have racked up two all gone future anthems on this show. The first being for their track Many back in 2018, and more recently for the sensational Cadabra. For the next 30 minutes, you're in for a treat. Please welcome Undercat. certified. Thundercat in the hot mix. Hope you're enjoying what you're hearing from them so far. To keep up to date with what they're up to, go to facebook.com slash undercatmusic as we continue with their hot mix.